Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Pensioenfondsen moeten eerlijker informatie geven over hoeveel pensioen mensen krijgen. Het staat in een plan van minister Kamp voor het nieuwe pensioenstelsel. Volgens Kamp verdoezelen fondsen nu nog dat de pensioenuitkering niet altijd meestijgt met de prijzen. De fondsen moeten dat eerlijk gaan vertellen. In het nieuwe plan van Kamp wordt een aantal regels voor pensioenfondsen aangepast. De fondsen moeten meer geld achter de hand houden voor slechte tijden. De Europese schuldencrisis blijft de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. De manier waarop Spanje en in mindere mate Italië erin slagen de noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen door te voeren is cruciaal voor Nederland. Dat zegt het Centraal Planbureau in een risicorapportage die is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer. Andere risico's zijn de zwakke economische groei in veel Europese landen en de kwetsbaarheid van de financiële sector. Als Griekenland uit de euro stapt, zal er alles aan gedaan moeten worden om escalatie te voorkomen, zegt het CPB. In Azerbeidzjan zijn 40 mensen opgepakt die aanslagen zouden hebben gepland rond het Eurovisie Songfestival. De groep zou het gemunt hebben op de Crystal Hall, waar het festival werd gehouden, en hotels met veel buitenlanders. Volgens het ministerie van Veiligheid wilde de groep de openbare orde verstoren en het imago van Azerbeidzjan aantasten. Tijdens huiszoekingen zijn wapens en explosieven gevonden. Wanneer de aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Bij één arrestatie kwamen een verdachte en een agent om het leven. Roger Federer heeft een record gebroken op Roland Garros. De Zwitser versloeg in de tweede ronde in Parijs de Roemeen Adriaan Ungur in vier sets. Het was zijn 234ste overwinning op een Grand Slam toernooi. En daarmee passeert Federer de Amerikaan Jimmy Connors. Het weer in het noorden bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Morgen bewolkt en periode met regen. Voor dan 15 tot 20 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Afrit Bunschoten 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem voor Bunnik 3. de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Reewijk 3 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 3. de A15 Europoort richting Rotterdam voor Knoop Vaanplein 4 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Hardingsveld Giesendam 3. A20 richting Gouda voor knooppunt Brechtseplein 4 en voor Moordrecht 3. De A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond 5. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 6 kilometer.